Het hoogtepunt was net om 22 minuten over 12. Toen was een zesde van de zon bedekt. In Noordpolderzeil in Noord-Groningen keken sterrenkundigen en een schoolklas. Dit keer is het de eh, eerste keer weer na de zes jaar dat het weer eh, plaatsvindt. Die maan die gaat gewoon bewegen zo voor de zon ineens. Dat ziet er wel vet uit. Het is ook een mooie manier om de mensen te vertellen over de pracht van de wetenschap. En het is ook altijd goed om jonge lui enthousiast te maken voor dit mooie vak. De gedeeltelijke zonsverduistering is nog heel even te zien. En nog wel even belangrijk, niet rechtstreeks in de zon kijken. De politie in België heeft een rugzak met jachtmunitie gevonden. Die lag in hetzelfde bos waar ze een tijdje geleden de auto van de voortvluchtige militair Jurgen Konings tegenkwamen. Volgens Belgische media wijst alles erop dat de rugzak ook van hem is. Er wordt al weken naar Konings gezocht. Hij nam zware wapens mee van een legerbasis en bedreigde een bekende viroloog. De nationale ploeg van Oekraïne moet nog snel even een nieuw voetbalshirt regelen. Op het huidige tenue staat een print van de landsgrenzen, inclusief de Krim. Volgens Rusland hoort dat schiereiland bij hen. Zij noemen het shirt dan ook een politiek statement en dat mag niet. En de UEFA heeft ze dus gelijk gegeven. En niet alleen voor Oekraïne is het een race tegen de klok, ook voor Nederland. Zondag spelen die landen tegen elkaar in de Johan Cruijff Arena. En de grote vraag bij Oranje is is verdediger Matthijs de Ligt erbij of niet? Hij trainde deze week niet mee omdat hij last heeft van een blessure. Het gaat echt om de, om de pijn die ik voel. En ja, dat is uh, nog in eh, kleine mate, maar dat is al zo dusdanig afgenomen dat, het, dat ik er vertrouwen heb dat ik zondag kan, eh, kan spelen. Want het wordt beter en beter. Wat is nog de kans dat je zondag gewoon tussen aanhalingstekens mee kunt doen? Ja, dat is altijd moeilijk te zeggen. Ehm, ik denk dat het 50-50 is, maar Laat ik ervoor zorgen dat ik me goed voel, dus eh, laat ik zeggen 60%.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 Wat ik voel zie je in mijn ogen. Oh. Draai om en ben er back one time. Laat me zien dat je slecht kan zijn. Stok jou de hele week online. Ja, ik wacht op jou. Oh, je weet dat ik echt kan zijn.